De Jonge liet gisteravond weten dat hij de functie niet langer kan combineren... met zijn ministerschap en de bestrijding van de corona-epidemie. De laatste tijd was er kritiek vanuit het CDA dat het niet goed ging met de partij... Verschillende CDA's noemen het vertrek van de jongen nu moedig. Fractieleider Heerma noemt het een zwaar besluit en een krachtig besluit. Volgens CDA-voorzitter Ploem heeft de jongen veel nieuwe energie gebracht... maar tekent het zijn plichtsbesef dat hij nu het landsbelang voor het partijbelang laat gaan. Frankrijk scherpt opnieuw de coronaregels aan... omdat het aantal besmettingen weer licht stijgt. De avondklok wordt een uur vervroegd, van 9 naar 8 uur. En die geldt ook met de jaarwisseling. Verder blijven theaters, bioscopen en musea in Frankrijk nog drie weken langer dicht. Eigenlijk zouden ze volgende week weer open mogen. Nederland heeft weer een directielid in de Europese Centrale Bank. Het is Frank Elderson, die als directielid bij de Nederlandse Bank onder meer verantwoordelijk was voor het toezicht op de banken. Hij was ook al toezichthouder bij de Europese Bank. Het laatste Nederlandse directielid van de ECB was Wim Duisenberg, die in 2003 aftrad. De Internationale Schaatsunie heeft de Europese kampioenschappen kunstrijden geschrapt. Die zouden in januari worden gehouden in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Maar volgens de ISU is het vanwege de coronapandemie niet verantwoord om het evenement te laten doorgaan. Er komt ook geen andere datum. Het is voor het eerst sinds 1947 dat de EK kunstrijden niet doorgaan. Het weer, vannacht opklaringen en lichte vorst. De komende dag vanuit het westen toenemende bewolking met af en toe regen. Het wordt waterkoud, maximaal 4 graden.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 Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history. Stop je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. Ze noemen dit het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet zo heel ver.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 But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's not and a broken fuse. showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting them down, pulling them round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the zomerhits hoor je op ZFM. Cause everybody, let's go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. Everybody, we'll need somebody. It's Christmas time. Come on, it's cold outside. You better stay here by the fireside, by the fireside. so I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile And that's because radio.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 You're gonna find your way out of the wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild, wild. of my heart. The only things I feel while walking down this empty road. The sound of the birds flying above me. It's the only thing I hear while walking down this empty road. phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you, you like this. When shit don't go your way, you could've ever, you know that hurt.